I tell my arms they'll hold someone new. Another love that will be true. But they don't listen, they don't seem to care. They reach for her, but she's not there. she said, when she said goodbye, baby. We'll meet again soon, maybe. But until we do, all my best to you. I'm so lonely, think about her only. I go to places we used to go, but I know she'll never show. She hurt me so much inside. Now I hope she's satisfied. And I go to pieces and I wanna hide. Go to pieces and I almost die every time. My baby Wat een drama, hij gaat bijna dood of ze, hè, Peter Gordon. En I Go To Pieces. Prachtig uit 1964 aan het begin van een nieuwe show. De zondagmorgen van Go FM. Fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je bij me blijft tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Want ik heb echt prachtige muziek voor je van onder andere Brad. Jonathan Butler. En eh, Ruby, weet weer? Oh ja, eh, Ruby Turner. Samen in If You're Ready, Come Go With Me. En ervoor bread and Lost Without Your Love. Op deze toch wel aardige zondag. Laten we eerlijk zijn... 1,3 eh, mm regen zou er vandaag kunnen vallen. En de temperaturen lopen op tot 21 graden. Het lijkt het wel lente. <laughs> machtig En we lopen al tegen november. Hey, straks een eh, interview met uh, Marieke Boon. Zij is gerechtsdeurwaarder. En niet van een uh, deurwaarderskantoor zoals binnen zonder kloppen. Maar een betrouwbaar, ja, een betrouwbaar kantoor zou je kunnen zeggen. En zij gaat uitleggen hoe het zit met ja, invorderen. want er zijn steeds meer mensen met schulden. En gaat dan zo'n deurwaarder binnen zonder kloppen? Je hoort dat straks hier in de show, hier bij GoFam. dat eh, ik bij dit prachtige nummer van eh, Rumor Slow heel langzaam zit te roeren in de koffie. Gek hè? Ja, je wordt er helemaal relaxed van. Hmm. Lekkere muziek hier bij GoFM. Trouwens altijd hè. Zo ook een eh, prachtige van de radio's. Die hoorde je ervoor met Teardrops uit 1994. Uit Vlaanderen natuurlijk. De radio's. Ehm, heb ik je al verteld dat er eh, het laatste nieuws is verschenen op onze website. go-rtv.nl Ga er maar eens kijken. Daar vind je het laatste nieuws van Zeeuws-Vlaanderen bij elkaar. Zoek niet verder. Ga gewoon naar onze website. go-rtv.nl Dan ben je op de hoogte van wat er gebeurt in jouw regio. que c'est triste Venise, autant des amours mortes, que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus, on cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte, on voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que ces triste Venise, autant les amours mortes que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. talk to me anymore when I come through the door at the end of the day. I remember when you couldn't wait to love me, you used to hate to leave feeling alright. Well, you just roll over and turn out the light, and you don't bring me flowers anymore. It used to be so natural talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. So you think I could learn how to tell? and say you need me. And you don't sing me love songs. You, don't bring me flowers. Eigenlijk best wel een beetje een droevige lied van uh, Neil Diamond en Barbara Streisand. You don't bring me flowers. Maar ja, ik weet niet of je Arjan Lubach hebt gezien in de avondshow eh, een week geleden of zo, of tien dagen geleden. En toen had hij het over bloemen als gifbommen. Nou, dan kan je maar beter die bloemen niet cadeau krijgen, Dus dan is het een geluk bij een ongeluk. Goed, verder hoorde je Charles Aznavour met een eh, prachtig chanson... waarvan ik de naam niet ga noemen, want dan lig je dubbel van het lachen... want mijn Frans is zo beroerd. Daarmee ga ik je niet lastigvallen op deze mooie zondagmorgen. Ik ga je wel eh, vertellen wat er zo meteen aankomt. Uh, Marieke Boon, zij is gerechtsdeurwaarder. En zij merkt dat er steeds meer schulden zijn... en daar moet ze in ingrijpen. Maar doen ze dat met de methode binnen zonder kloppen? Nee dus. Je hoort dat zo meteen. Na onder andere Ballend en Ballend. de koning van de zwoele songs. Chris Isaac hier bij eh, GoFM de zondagmorgen. Lie to me. <laughs> ja, geweldig. En daarvoor ballend te ballend. Een beetje actueel eigenlijk. You're in the army now. nummer dat ook eh, werd gezongen door Status Quo. en toen was een mega hit over de hele wereld. En dat van Bollend en natuurlijk in Nederland en Engeland. Goed, tijd voor ons eh, eerste gesprek. Hij zit er helemaal klaar voor mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten over een gerechtsdeurwaarder en die is bij mij in de studio, Marieke Boon. Marieke, welkom. Dankjewel. Gerechtsdeurwaarde gerechtsdeurwaarder, dat klinkt heel eh, ernstig en serieus. Kan ik me voorstellen. Klopt, hè? Maar jij hebt er een andere visie over, begreep ik uit het, eh, mijn achtergrondverhaal. Ja, ik weet dat dit is wat, eh, wat het doet met mensen. Op het moment dat ze horen gerechtsbewaarder. Mhm. Ehm, maar als ik bij mensen aan de deur sta, hebben ze daar ook meteen een gezicht bij. En nou ja, eh, u ziet mij, ik ben absoluut niet intimiderend. Of wat ook, zo kom ik niet over. Het wordt dan wat minder zwaar beleefd dan dat het nu misschien klinkt. Nou ja, als, als ga ik op pad om met mensen te spreken over een betalingsachterstand. Dat is mhm. niet veranderd ten opzichte van hoe gerechtsbewaarders altijd al werken. Alleen de insteek is inmiddels eh, heel veel anders. En nou, daar wil ik ook altijd graag over vertellen, omdat dat bij veel mensen niet bekend is. En anders is dan? anders is dan dat ik nu met mensen aan de deur eh, wil kijken naar wat eh, hun situatie is. En ik wil heel graag toewerken naar een goede oplossing voor een, een financieel probleem wat daar mhm. achter ligt. Dus die, de vordering waar ik voor op pad word gestuurd, is dan een aanleiding om met mensen in gesprek te gaan. Maar het gaat mij om de mens. En het gaat mij niet zozeer om eh, nou ja, of dat dan toevallig voor een zorgverzekeraar is of een, ehm, nou, een, een, een woningcorporatie. Dat is belangrijk, maar ik kom voor de mens en we lossen in dat gesprek ook op dat wat ik in mijn handen heb. Nou, ik kom daar om ehm, een, een exploot af te geven. En een exploot is een. Eh, wat ouder woord voor ehm, een ambtelijk stuk. Dat uh, helpt natuurlijk ook. Niet. Maar ik heb, ik heb officiële papieren bij me. Eh, en daar staat iets in over de vordering waar ik voor op pad gestuurd word. Dus de betalingsachterstand. Als iemand niet thuis is, doe ik dat in een envelop. Nou, daar staan wat, wat eh, wettelijke voorschriften op. Daar staat het adres op en de naam van degene voor wie het bestemd is. En die gaat in de brievenbus. Vanuit de wet mag je dat op die manier doen. Maar voor mij voelt dat altijd als een gemiste kans. En, en lukt het om dan zo veel mogelijk gevallen wel eh, contact te krijgen? Niet zoveel als ik zou willen. Eh, <laughs> uiteindelijk zijn er nog altijd mensen die aan het werk zijn, niet thuis zijn, eh, soms de deur mhm. niet open willen of durven doen. Dat blijft. En dat contact is ontzettend belangrijk. Wat er dan gebeurt, is dat ik op kantoor terugkoppel dat ik in een situatie geen contact heb gekregen. En er wordt er altijd nagebeld. Dus eh, op het moment dat het mij op dat moment niet lukte, gaat er een andere collega mee aan de gang. Die probeert telefonisch contact op te nemen. En de oproep is ook: ga samen aan de slag met mij. Want ik kan proberen om een oplossing te vinden. En niet alleen dat exploot eh, neer te leggen. Nee, zeker niet. Want daarmee is, is de kous nooit af. Kijk, eh, primair is dat een, een, een opdracht waarmee ik vanuit mijn opdrachtgever op pad word gestuurd. Maar diezelfde opdrachtgever heeft daar de opdracht bij. Veel. En ik wil dat jij dat contactmoment optimaal benut. En dat je in dat contactmoment toewerkt naar een oplossing met mensen. En die oplossing is altijd mogelijk. Het is in ieder geval een meer sociaal beroep dan we van tevoren dachten als je het woord deurwaarder hoort. Ja, nou ja, eh, ik en heel veel collega's met mhm. mij eh, gaan daar dus inderdaad iedere dag voor op pad. En dat dat ook zo ervaren wordt door onze klanten, dat weten we inmiddels. Want dat, dat, daar bevragen we klanten op. En die geven daar op hun eigen eh, tijd een, een, reactie op. En de klanttevredenheid die zit, nou, die schommelt al heel lang rond de 7,8 ik vind dat een fantastisch mooi cijfer. Daar ben ik heel erg eh, ja, trots op, maar ook wel dankbaar voor. Dat betekent dat gewaardeerd wordt hoe we klanten benaderen. Dus het is, ik hou ervan om te praten over mijn werk. Maar eh, uiteindelijk vind ik het vooral belangrijk hoe het ervaren wordt. Hoe ik mijn werk doe. En dat eh, wordt dus goed ervaren door klanten. Ja, en de klant staat centraal. Ja, de, de, de klant staat centraal. En ik wil eigenlijk daar nog een kleine stap verder in gaan. We hebben het heel vaak over een klantgerichte benadering. Maar voor, voor mij zit daar dan nog steeds een soort commercieel gedachtegoed achter. En ik noem het liever de mensgerichte benadering. Nou, als mensen met jullie in contact willen komen, want dat wil je graag. Eh, ook mensen die daar wat moeite mee hebben. Mhm. Hoe kunnen ze dat op de beste manier doen? Via de sociale media? Nou ja, dat is dus puur afhankelijk van eh, wat de behoefte van de klant zelf is of waar die mhm. zelf voorkeur in heeft. Want eh, je kunt bij ons eh, aan, aan de balie komen en een één-op-één gesprek hebben met medewerkers. Maar zeggen van joh, ik vind dat allemaal veel te spannend. Ik hou er helemaal niet van. Dan kun je bijvoorbeeld chatten met ons. Ja, dat is heel laagdrempelig. En, en hoe kom je bij jullie terecht dan om te chatten? Op onze website, Vlaanderijn. Dat is in ieder geval de website waar u kunt beginnen. En als u denkt, de deurwaarde wil ik niet zien. Nou, dat eh, heb je in ieder geval duidelijk gemaakt dat het op een andere manier kan en op een andere manier zou moeten. Marieke Boon, dank voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. que cuente un poco. Yo sé que le va a gustar. He nacido tantas veces, no me quiero morir más. Me he salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar. Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más. Unos nacen con todo y otros casi sin nada. Pero todos va, un ticket que dice principio y final, Een stad vol mensen, maar niemand hier om naast mij te staan. CSK Peters met Pro Musica. Ja, ze waren duidelijk niet tegen de muziek. <laughs> Ja, zou wat zijn, anders zou je niet zo meezingen, nietwaar? Geef mij je hand. En ervoor hoorde je Julio Iglesias met Gozar La Vida hier in de show. De zondagmorgen van GoFM. Och, wat schiet de tijd op. Het is alweer zo'n eh, ja, kwart voor elf, ruim. Hmm. En we hebben nog een hele mooie reeks muziek voor je in de aanbieding. Dus blijf lekker luisteren. Dan verwennen we je de oren nog heel lang hier bij Go.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 That's how it is and how it stays. Nothing on earth can change our ways. I've seen the film the book, the story's still the same. Step inside and take a look, nobody is to blame. The script is bad, the girl gets had, the hero makes you cry. I've seen the film. I the way it is today. Each time you play with me, I'm the lonely hero out for sympathy. From the start, I play the part. My heart gets broke, my friend. I can see it coming, cause I know the end. That's how it the story's still the same. Step inside and take a look. Je hebt het gezien. Been there, seen it, done it. Jawel, Jigsaw. I've seen the film, I read the book. Natuurlijk hier in de show. En James T.W. When You Love Someone. Eh, op onze website uh, eh, go-rtv.nl eh, Prachtig bericht over een informatieavond over de oprichting van een nieuw broodfonds op 24 oktober. Eh, en dat is interessant voor zelfstandigen een broodfonds. Want eh, ja, een soort verzekering, maar dan onderling. Geregeld met elkaar. Hoe dat zit vind je op onze website go-rtv.nl. Ga naar agenda en daar vind je de informatie. En misschien kun je naar die avond toe op 24 oktober. Lijkt me heel interessant als je zelfstandige bent. En ik denk dat ik vandaag of morgen eens een keer eh, iemand laat interviewen over dit broodfonds. Want er zijn in het hele land allerlei broodfondsen die... Eh, zelfstandigen eh, helpen. Ja, ze helpen elkaar eigenlijk. Je hoort het hier bij GoFam. the sound of your sweet, gentle kiss. The way that your fingers run through my hair, and how your scent lingers even when you're not there. And I like the way your eyes dance when you laugh, and how you enjoy your two hour bath and how you convinced me to dance in the rain with everyone watching like we were insane. But I love. Oh, baby bottom, all R&B. You roll your eyes when I'm slightly off key, and I like the innocent way that you cry from sappy old movies you see. mannen van Boyzone. Aan het einde van het eerste uur van eh, de zondagmorgen van GoFM. Goh. Zometeen het nieuws, een paar mededelingen en dan ben ik bij je terug. Met nog meer mooie muziek. Dus blijf bij me, blijf bij, Go, <laughs> blijf bij GoFM. En ik hoop dat je het nog een uurtje met me wil uithouden op deze toch wel aardige zondagmorgen. Wordt een graad of 21. Je zult het zo meteen nog een keer horen in het nieuws. Dus eh, ja, spatje regen is ook mogelijk. Nou ja, ga maar niet vooruitlopen op het echte weerbericht van straks. Wat mij betreft tot over een paar minuutjes.